Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De politie doet momenteel onderzoek bij een visrestaurant in Breda. Want daar was vanochtend vroeg een ontploffing. En daarna brak er brand uit. Nou, we weten dat eh, rond half vier buurtbewoners een harde knal hoorden. En ehm, toen wij aankwamen dat er een flinke brand was. En het pand is dus ook echt hevig verwoest en flink uitgebrand. En ehm, we doen nog onderzoek. We zijn op zoek eh, eh, naar camerabeelden. Hebben ook al camerabeelden veiliggesteld. En eh, zijn nog op zoek naar getuigen. Het visrestaurant is compleet verwoest. Buurbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En niemand raakte gewond. Bij een crash van een klein vliegtuig in Malawi in Afrika... is een Nederlander van 29 om het leven gekomen. Hij woonde niet in Nederland. En waar hij wel woonde, dat weten we niet. Het toestel met drie mensen aan boord stortte neer in een meer. En de piloot is daarbij ook om het leven gekomen. De derde persoon is een Nederlandse vrouw en zij heeft het wel overleefd. Eén op de tien boeren in de noordelijke helft van ons land zegt dat ze zijn benaderd door drugscriminelen. Dat schrijft het AD. Ja, die willen afgelegen schuren of loodsen gebruiken om drugslabs of wietkwekerijen in te beginnen. Soms gaat het best netjes aan toe en betalen de criminelen zelfs huur. Maar dat is lang niet altijd zo, zegt deze landbouworganisatie. Ik ken ook een verhaal inderdaad dat ze gewoon eh, met vier man eh, in een dikke auto het erf oprijden en heel intimiderend eh, overkomen. En ja, dan moet je stevig in je schoenen staan. In de zuidelijke helft van Nederland gebeurt het nog vaker. Daar zei een vijfde van alle boeren ieder al dat ze wel eens zijn benaderd. En in Peru heeft een voetballer een rode kaart gekregen... omdat hij tijdens een bekerwedstrijd super nodig moest plassen. En hij liet het eh, naast het veld lopen. En dat deed hij toen een andere speler geblesseerd op de grond lag. Nou, de schijns die kon het allemaal niet waarderen en die stuurde hem naar de kleedkamer. Gaan we nog naar het weer toe. Eh, vanmiddag blijft het zo goed als het overal droog en schijnt de zon af en toe. Het is een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de Ring Zuid, bij Amsterdam Oud-Zuid.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 En we gaan door met een lekkere ouwe Paul en Paula. Hey Paula. Hey, hey Paula. samen. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoer dat stuk is? Of een te lange broek? Weggooien? Of samen repareren? Duurzaam, inspirerend en gezellig. De deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Informatie via 5740330. 5740330. 0. En het is vrijdag 30 augustus van 2 tot 4 uur middags. En de locatie? Pluspunt, Zandvoort Noord. De DJ's en Jan Smit met Die man is verliefd. dat dan niet? Zoals ik naar je kijk, dat jij dat niet ziet. Luister maar eens naar dat ene lied. Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit die man is verliefd, nou dat is toch mooi. En in het donker, als hij dronken wordt, dan zoekt hij jou meteen. Slaat per ongeluk zijn armen om je heen. Want als er wijn zit in die man, weet hij morgen hoe hij zich uitslooft bij jou in de buurt. Maar als hij jouw naam hoort, verandert zijn blik. Die man die verliefd is, die man dat ben ik. zie jou meteen. Sla Gladys Knights the Pips was een Amerikaanse rhythm and blues groep uit Atlanta, Georgia. Rondom de zangeres Gladys Knight. De Pips waren familieleden van haar. De groep is vooral bekend met hits als Midnight Train to Georgia en Baby Don't Change Your Mind. In 1989 ging de groep uit elkaar en ging Gladys Knight solo. Dezelfde jaar had ze als soloartiest haar grootste hit in Nederland en Vlaanderen met License to Kill de titeltrack van de gelijknamige Jane Bond film. De Pips stopten met optreden.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 met mogelijk midweeks een spatje regen, maar verder blijft het grotendeels droog en regelmatig zonnig. Vandaag is het met 19 tot 23 graden minder warm en blijft het ook grotendeels droog met zon en wolken, al is de zuidwestenwind nog steeds vrij krachtig. Later in de week kan de middagtemperatuur enkele graden stijgen. Op donderdag en vrijdag gebeurt dat onder de droge omstandigheden bij 21 tot 24 graden. In het volgend weekend neemt de kans op een bui iets toe al is het dan nu nog redelijk onbestendig of dat ook daadwerkelijk gebeurt.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 Well, it's think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays. The purple haze. Well, it's alright. Even when push comes to shove. just glad to be here, happy to feel that. it don't matter if you're by my side. het weer ZFM. Remember, remember, remember, De Cordets was een Amerikaanse a cappella meidengroep die bekendheid genoot in de jaren 1950 en 1960. Het zangkwartet, de Cordets, werd opgericht in 1946 in Sheboygan in Wisconsin. In het begin zongen de Cordets Amerikaanse volksmuziek in de stijl van The Waves. Daarna gingen ze echter over naar de barbershop-stijl. Na enkele optredens in Shebergan wonnen de Cordets in 1949 een talentenjacht in het radioprogramma Talent Scouts van Arthur Godfrey. Ze waren daar regelmatig te gast en traden in oktober 1952 tot februari 1953 in bijna alle uitzendingen van Coffrey's tv-show Arthur Coffrey's Time Up en hadden herhaaldelijk optredens in de tv-show Arthur Coffee and Trends en maakte een reeks opnamen bij Columbia Records.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 Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold would be so peachy. on your magic beam. Mr. Sandman, bring us, please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Het is net bekend geworden dat Duncan Laurens het openingslied van de Formule 1 gaat verzorgen. Dit weekend. Hier is hij dan ook samen met Mel, Don't Want a Heart. I don't even know if we belong. Mm. There ain't no sun in summer. The rainbow's lost its color. I don't even feel the pain I'm numb. So I take it on a chin, I can never win. You never Did you sing a happy ever after? After all, oh, cause I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. One day you love me, the next day you showed me the door. Oh, and baby, I'm torn. I don't know Crisis talk for hours overpowered around in circles on repeat Question marks are creeping We got the chin, I can never win. you never wrong. Oh yeah. Maybe this just ain't a happy ever after. After all, oh, cause I'm damned nog even in de Formule 1. Hier zijn de Pitstop Boys met Supermax. Het heeft even geduurd voor de schep in het zand gezet kon worden. Maar na hard werken en sjouwen hebben de lifeguards van het Zuidpost de reddingsbrigade verhuisd naar hun nieuw verblijf. Enkele meters verderop. Al het operationele materiaal, de eerste hulpruimte en de nieuwe meldkamers zijn operationeel. De komende weken zal er nog het nodige werk moeten worden verricht om de puntjes op de i te zetten. Onder andere het bemanningsverblijf moet nog helemaal ingericht worden. De oude reddingsbrigpost Ernst Brokmeijer, is vanaf nu niet meer in gebruik en zal later dit jaar voor het strand verdwijnen. Na het hoogseizoen volgt de officiële opening van het nieuwe gebouw. Ricky Valens, Tell Laura I Love Her. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents. and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, a thousand dollar prize. It read, he couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell Laura I love her. was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. From the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, cry live in a poor part of town.